9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De coronapandemie is nog lang niet voorbij, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Topman Tedros zegt dat er nog veel werk te doen is. Hij wijst onder meer op een toename van het aantal coronagevallen... in Afrika, Oost-Europa, Latijns-Amerika en verschillende Aziatische landen. Ook is de WHO-topman erg bezorgd over de gevolgen van het coronavirus voor de reguliere zorg... Zo is er door het sluiten van grenzen in 21 landen een tekort ontstaan aan vaccins tegen andere ziektes. De veiligheidsregio's en burgemeesters zijn tevreden over het verloop van Koningsdag. Er waren veel mensen buiten, maar iedereen heeft zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen gehouden zei de voorzitter van de veiligheidsregio's, de Nijmeegse burgemeester Bruls. Ook de politie is tevreden. Tot vier uur vanmiddag waren er landelijk 65 mensen bekeurd. Verreweg de meeste mensen houden zich volgens de politie aan de coronamaatregelen. Alleen op de fietspaden lukte dat niet altijd, vooral bij stoplichten. In Brabant zijn de afgelopen dagen vier Schotse hooglanders doodgebeten, mogelijk door wolven. Een boer uit Zomeren vond de runderen de afgelopen dagen op verschillende delen van zijn terrein. De hooglanders waren nog geen jaar oud en ongeveer zo groot als een volwassen schaap. Het Faunafonds controleert of de hooglanders zijn gedood door wolven. Sinds 2015 komt de wolf weer voor in Nederland. Landbouworganisatie LTO en de getroffen boer willen compensatiegeld om het vee beter te kunnen beschermen. Europese voetbalbond UEFA heeft ruim 236 miljoen euro uitgetrokken... om de 55 aangesloten bonden, waaronder de KNVB, financieel te steunen. De UEFA helpt de bonden omdat ze veel schade ondervinden van de coronacrisis. Iedere nationale voetbalbond krijgt tot 4,3 miljoen euro... en mag zelf weten hoe het wordt besteed. Het weer, vanuit het zuiden toenemende bewolking. Minima vannacht tussen 6 en 9 graden.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 I've been your fool for so, so long. Girl, don't lie just to save my feelings. Girl, don't cry and tell me nothing's wrong. I'm gonna drive. My daddy's My Thunderbird. White, red, ride. 66, six, six, so glam. It's absurd.